is Ewout Jong met het NOS-journaal. In een gevangenis in de Amerikaanse staat Oklahoma is een ter dood veroordeelde gevangene overleden nadat zijn executie was stopgezet. Volgens de autoriteiten mislukte de executie omdat een ader in het lichaam van de veroordeelde scheurde. Voor hij overleed aan een hartaanval was duidelijk dat de man veel pijn deed. De executie was vooraf al omstreden omdat er een onbekende gifcocktail werd gebruikt... terwijl Amerikaanse gevangenen het recht hebben om te weten waarmee ze worden omgebracht. President Hadi van Jemen heeft gezegd dat in zijn land Nederlandse strijders van Al-Qaeda actief zijn. Hij zei er niet bij hoeveel en wanneer dat is gebeurd. In de toespraak zei Hadi dat 70% van de leden van Al-Qaeda in Jemen uit het buitenland komt. En noemde onder andere Nederland. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schreef vorige maand in een Kamerbrief al dat Nederlandse jongeren deelnemen aan de jihad in landen als Jemen. In Irak worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Het zijn de eerste landelijke verkiezingen sinds de terugtrekking van de Amerikaanse troepen in 2011. De 22 miljoen stemgerechtigden kunnen kiezen uit 9000 kandidaten voor 328 parlementszetels. Bij aanslagen op stembureaus in Irak zijn de afgelopen dagen al tientallen doden gevallen. Het aantal artsen met een WW-uitkering stijgt en er zijn opnieuw minder banen voor dokters. Dan meldt het vaktijdschrift Medisch Contact. Financiële onzekerheid bij veel ziekenhuizen wordt gezien als mogelijke oorzaak. Vooral het aantal werkloze basisartsen is toegenomen, maar ook huisartsen en specialisten zitten steeds vaker zonder baan. Het Nederlands Stripmuseum blijft open. Het met sluiting bedreigde museum in Groningen krijgt de komende drie jaar geld van de gemeente en van een ondernemersvereniging. En daarmee kan het Stripmuseum de drie jaar overbruggen tot aan de verhuizing naar de Grote Markt in het centrum van Groningen. Het weer, plaatselijk nevel of een mistbank. Verder wisselend bewolkt met een enkele bui. In de loop van de dag meer buien, vooral in het oosten mogelijk met onweer. Maar ook van tijd tot tijd zon en het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A8 richting Amsterdam, 2 kilometer bij oost Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein 4 kilometer.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 work it out on the floor. This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You won't need to take a breather. Sliding into motion naturally.